7 uur. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Asielzoekers uit de westelijke landen van de Balkan krijgen geen asiel in Nederland. Staatssecretaris Dijkhoff heeft een lijst van veilige landen opgesteld. Onder meer Albanië, Kosovo en Macedonië staan daarop. Volgens Dijkhoff kunnen de vluchtelingen uit die regio zonder problemen worden teruggestuurd. De gemeente Steenbergen wil 2 tot 300 vluchtelingen gaan opvangen. Dat staat in een advies van het college aan de gemeenteraad. Het zou vooral gaan om gezinnen die maximaal twee jaar mogen blijven. Eind deze maand moet er een besluit worden genomen. Een eerder plan om in Steenbergen 600 asielzoekers op te vangen stuitte op veel weerstand. Op een inspraakavond werden de burgemeester en voorstanders van opvang uitgejouwd. Alle basisscholen in Nederland moeten uiterlijk in 2017 snel internet hebben. Een motie van de ChristenUnie daarover krijgt brede steun in de Tweede Kamer. Nu zijn er zo'n 900.000 scholieren die dagelijks internetproblemen hebben. Daardoor kan er bijvoorbeeld geen nieuw lesmateriaal in de klas worden gedownload... of kunnen kinderen niet op hun laptop werken. Ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geen salaris hebben gehad, krijgen na 70 jaar alsnog een extra vergoeding. Ongeveer 1100 mensen die nog in leven zijn, krijgen elk 25.000 euro. Staatssecretaris Van Rijn heeft hier afspraken over gemaakt met het Indisch platform. En de Zeeuwse politie heeft vannacht vier leden van motorclub No Surrender opgepakt. In Hulst belaagden ze agenten die een jongen van 18 wilden aanhouden. Zijn vader is lid van de club en probeerde de arrestatie met drie andere leden te voorkomen. Agenten hielden de mannen van zich af met hun wapenstok en pepperspray. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden meer wolken. Ook morgen bewolkt.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 Deze files vallen nog op op de A4 Amsterdam richting Den Haag... Dus door een ongeluk bij het Ringvaat aquaduct 10 kilometer file vanaf Badhoevedorp. De linkerrijstrook is dicht op de A15 Rotterdam richting Gorkum. 8 kilometer file tussen het Ridderkerk en Sliedrecht-West.